Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kinderen beginnen steeds vaker een eigen bedrijf. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal kinderen tussen de 10 en de 14 met een eigen bedrijf dit jaar opnieuw verdubbeld. De trend is al een aantal jaren bezig. Er zijn 121 van dit soort bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle jonge ondernemers zich inschrijven. En de kinderen die beginnen vaak een webwinkel met spullen die ze zelf maken. Een Limburgse apotheker mag zeker tien jaar zijn beroep niet meer uitoefenen... vanwege omvangrijk gesjoemel met declaraties. Volgens justitie had hij voor 17 miljoen euro gefraudeerd. En de rechtbank vond oplichting niet bewezen. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zegt dat de apotheker wist dat de declaraties niet klopten... en dat hij speciale software liet bouwen om dat te verdoezelen. Daarom is hij geschrapt uit het BIG-register. De apotheker zelf zegt dat hij geen patiënten heeft benadeeld. In de Tergooi ziekenhuizen in Blarikum en Hilversum... is een aantal afdelingen dicht vanwege een computerstoring. De afdelingen spoedeisende hulp, eerste harthulp en verloskunde zijn gesloten. De storing begon gisteravond laat en is nog niet opgelost, zeggen de ziekenhuizen. ook afspraken op de polyklinieken zijn afgebeld. Patiënten die met een ambulance naar een van de Tergooi ziekenhuizen zouden komen... die gaan nu naar andere ziekenhuizen in de buurt. En Virgil van Dijk maakt kans op de titel Speler van het Jaar van de Europese Voetbalbond UEFA. Er zijn twee andere genomineerden, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal... won met zijn club Liverpool de Champions League en de Europese Supercup. In april werd hij al uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland. En wie de Speler van het Jaar van de UEFA wordt, wordt eind deze maand bekendgemaakt.